Michel Koenen met het NOS-journaal. Op een pluimveep mensen onder het puin. De politie zegt dat er waarschijnlijk geen sprake is van terrorisme. Wat de explosie heeft veroorzaakt is nog onduidelijk. Britse media speculeren over een gaslek. De Rotterdamse ombudsman is niet te spreken over een zogeheten drangtraject voor jeugdhulp in die plaats. Drang is een tussenvorm tussen vrijwillige hulp voor wijkteams en een maatregel die wordt opgelegd door de rechter om het kind te beschermen traject is een laatste kans voordat kinderen uit huis worden geplaatst. Maar volgens de ombudsman voelen ouders zich geïntimideerd om mee te werken... en weten ze niet wat hun rechten zijn. In een reactie zegt de gemeente Rotterdam dat de ombudsman geen wederhoor heeft toegepast. Ze zou haar voorbeelden te veel vanuit het standpunt van de ouders hebben geschreven. En in de Griekse voetbalcompetitie is gisteren de topper tussen PAOK Saloniki en Olympiakos Piraeus afgelast gebeurde nadat de Spaanse trainer van Olympiakos werd geraakt door een kassarol die uit het publiek werd gegooid. De trainer moest naar het ziekenhuis. Omdat de wedstrijd na het incident niet doorging, raakten de gemoederen op de tribunes nog verder verhit. De politie moest traangas gebruiken om te voorkomen dat fans de kleedruimte bestormden. Het weer nog op de meeste plaatsen vriest het een aantal graden.